Zes uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Ouders van jongeren met ernstige psychiatrische stoornissen... vinden steeds moeilijker een geschikte behandel- of woonplek voor hun kind. Uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt dat de wachtlijsten langer worden. Gespecialiseerde instellingen zeggen dat jongeren die uiteindelijk worden opgenomen... er ook steeds slechter aan toe zijn. Ouders hebben het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd... sinds de gemeente de jeugdzorg regelen. Ze hebben nu allemaal hun eigen regels en zorgcontracten. In het centrum van Londen is een man opgepakt die twee messen bij zich had. De politie zegt dat hij is gearresteerd voor verboden wapenbezit... en omdat hij terroristische motieven zou hebben. Wat hij van plan was, is niet duidelijk. Er is niemand gewond geraakt. Het incident gebeurde vlakbij het Britse parlement in de wijk Westminster. In het Noord-Hollandse Julianadorp is een paraglider zwaar gewond geraakt. Hij viel van grote hoogte naar beneden en kwam in de duinen terecht. Wat er precies fout is gegaan, is niet duidelijk. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. In Duitsland is een militair van 28 opgepakt... die verdacht wordt van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Duitse man wordt ook beschuldigd van fraude... Hij registreerde zich eind 2015 als Syrische asielzoeker. Het OM in Duitsland vermoedt dat hij met die truc de schuld in de schoenen van een vluchteling wilde schuiven. De militair kwam drie maanden geleden in beeld bij justitie toen hij op het vliegveld van Wenen een pistool verstopte in de stortbak van een wc. Hij werd opgepakt, maar er was toen niet genoeg bewijs om hem vast te houden. Het weer in het noordwesten wat eh, lichte regen. Vannacht op meer plaatsen regen. Morgen wisselend bewolkt en verspreid buien. Het wordt 10 tot 12 graden. In het weekend meer zon en warmer. En dit was het. En... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A20 hoek van Holland Gouda... tussen Rotterdam Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel...